voor spoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben nog geen oplossing gevonden voor het politieke probleem dat is ontstaan na het sneuvelen van het zorgplan van minister Schippers. Bleek na eh, uren durend crisisberaad in Den Haag. Komende dag praten de partijen verder en hopen snel de impasse te kunnen doorbreken. De afgelopen uren is er rondom het Binnenhof overleg geweest... nadat drie PvdA-senatoren de beperking van de vrije artsenkeuze wegstemden in de Eerste Kamer. Het is een belangrijke wet voor minister Schippers... die ook overvallen was door het onverwachte verzet vanuit de coalitiepartij PvdA. De hele Eerste Kamerfractie van de PvdA wil praten met Schippers... over haar gesneuvelde zorgplan. Volgens PvdA-fractievoorzitter Bart heeft de fractie er vertrouwen in... dat de kwestie opgelost kan worden. In Groningen is teleurgesteld gereageerd op het besluit van minister Kamp om de gaswinning met ruim 7% terug te schroeven. Veel Groningers vinden dat niet ver genoeg aan. Commissaris van de Koning Van den Berg denkt niet dat Kamp de veiligheid van Groningen kan garanderen. Diverse actiegroepen zijn boos. Ze vinden dat er niet naar hen is geluisterd. Kamp zegt dat hij de zorgen wel serieus neemt. Een man uit Terneuzen, die vandaag was eh, vrijgelaten door de politie, is in zijn woonplaats neergeschoten. De dader is voortvluchtig. 27-jarige slachtoffer is naar een ziekenhuis in Terneuzen gebracht. Hij was niet aanspreekbaar. Later is hij in kritieke toestand met een traumahelikopter naar een ander ziekenhuis gebracht. Welk ziekenhuis dat is, wordt om veiligheidsredenen niet gezegd. Slachtoffer was 30 november aangehouden na een schietpartij in Terneuzen. Daarbij kwam een 23-jarige man om het leven. Arjen Robben en Irene Wust zijn uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Robben haalde met oranje brons op het WK in Brazilië. En Irene Wust won in Sochi twee keer goud. Het Nederlands elftal is de beste sportploeg van afgelopen jaar. Het weer tot slot. In de loop van de nacht gaat het van het westen uit regenen. Overdag wordt het droger en een graad of 11. Donderdag wordt het lokaal 14 graden en ook dan is er veel bewolking en af en toe een bui.